dat de MH17 is neergehaald door een Russische boekraket. Nu is hij voorzitter van een stichting... die een kritisch congres over de ramp heeft georganiseerd. Volgens de stichting MH17 brengt de Maleisische premier... het internationale onderzoeksteam, het JIT, in discrediet in In Hongkong zijn drie protestleiders opgepakt, onder wie Joshua Wong. Volgens medestanders werd hij plotseling in een auto geduwd en naar het politiebureau gebracht. Het is nog niet bekend waarvan hij wordt beschuldigd. Een protest dat voor morgen gepland was in Hongkong is door de organisatoren afgeblazen... omdat er geen toestemming is gegeven van de autoriteiten. De NS gaat met nabestaanden van gedeporteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog praten over een compensatieregeling. Het spoorbedrijf werkte in de oorlogsjaren mee aan het vervoer naar de vernietigingskampen. Deze zomer werd een compensatieprogramma bekend voor Joden, Sinti en Roma. Daarna vroegen nabestaanden van weggevoerde verzetstrijders ook om een regeling. Oekraïne en Rusland hebben tientallen gevangenen uitgeruild, melden Russische persbureaus. Onder hen zou ook de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov zijn. Sentsov werd in 2014 opgepakt op de Krim, omdat hij volgens Rusland plannen had voor het plegen van een aanslag daar. De ouders van de doodgestoken Megan uit Breda hebben in een brief iedereen bedankt voor het medeleven. Daarin beschrijven ze ook de impact van de dood van hun 15-jarige dochter. Megan werd tien, jaar, dagen geleden thuis doodgestoken. Een 16-jarige klasgenoot zit vast. De ouders hopen dat hij de maximale straf krijgt, schrijven ze. Het weer zonnig en droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de kust... tot vanmiddag 25 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 He would jump so high, jump so high. Denny lightly touched down. Mm-hmm. Tell me at a time he worked with women's shoes, traveling throughout the South. Spoke with tears for 50 years. How is how is Doggedy? They would travel about. steady dance now every chance a honky tonk. Mm-hmm. For my drinks and tips, most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. trouble. the Bojangles come back and dance, dance, and dance, please dance. dance. Mr. Bo, Mr. Bojangles. Hoe herkenbaar de stem van uh, Treintje Oosterhuis. Maar dan vraag ik jou... Uh, Ja? Ik vergat even een knopje dicht te zetten. Heel herkenbaar de, trein, eh, de stem van Treintje Oosterhuis. Maar dan vraag ik jou, wie was nou de mannelijke stem? Ehm. Nou ja, je hebt het voor je staan, maar het is... <laughs> nou, wat ik wel kan vertellen is dat het origineel van Jerry Jeff Walker is. Ja. En dat is uit 1968. Zullen we even een heel klein stukje laten horen dan? Ja, dat is goed. En dat is eigenlijk helemaal geen jazz, hè? Want hij, loopt nu. Nee. Eh, we laten hem even een stukje horen en dan... Uh... Beetje banjo-achtig. Eh. Ja. ja. ja. Nou. nou, ik vind nou dat we wel genoeg uh, Bojangles hebben ik gehad. Ook. Ik maar weer even stop. Ja. Ehm, wat ik wel leuk vind om te vermelden is dat hij dat nummer heeft geschreven in de gevangenis van New Orleans. Oh. En als we je afvragen waarom zat hij in de gevangenis? Nou, dat zou ik ook wel graag willen weten. Eh, hij zat in de gevangenis in 1965 vanwege openbaar dronkenschap. Zo. En hij ontmoette daar een dakloze man die zichzelf Mr. Bojangles noemde. Een bijnaam die vooral wordt geassocieerd met danser Bill Robinson. Oké. Nou, ja, nou, dus nou hebben we wel heel, heel, heel veel informatie, ja, vind ik. precies, precies. Nou, ehm, omdat het zo mooi weer is en zo mooi strand weer is... Uh, zat ik te denken, we gaan het nu over een hele andere boeg gooien.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 We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before maybe we'll be beyond the sea and never again I'll go sailing before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing. Bye bye. ging even niet goed. Nee. <laughs> nou, dan gingen een paar dingen vandaag al niet goed. Het gaat niet zo lekker vandaag. met al die volgens mij moeten we er een beetje inkomen weer. Volgens mij moeten we het gewoon vaker doen. Dat denk ik ook. Ja, ja, misschien is dat een goede oproep aan de mensen van ZFM... om ons wat vaker in te plannen. Dat we een beetje meer ervaring krijgen. Nou, dat ja. is wel een erg inkopperd. Nou, dat inderdaad. Dat eh, laatste nummer was Behind the Sea. Dus lekker naast de zee. Zoals wij ook in Zandvoort. Lekker aan de zee. Maar het schijnt nogal een probleem te zijn om naar Zandvoort te komen op dit moment. het kost... Eh, 32 minuten langer om vanuit Haarlem Centrum naar Bloemendaal te komen. En is dat dan over de zeeweg of over de Zandvoort? Um, even kijken, dat staat er dan weer niet bij. Maar dat is vanuit Haarlem Centrum hè? Mhm. naar Bloemendaal. Dus dat is via uh, zeeweg. Ja. En Hoofddorp, Zandvoort, dus via Heemstede, Zandvoortselaan... Uh, eh, moet je rekening houden met plus 27 minuten. Dus beide ongeveer... Eh, ja. Nou, tussen drie kwartier, of een kwartier en een half uur. Zeg maar. dus ik zou zeggen, zet die airco even lekker aan of gooi die raampjes omlaag. Als of, eh, of zet de radio nog even een stukje harder om al een beetje in de strandstemming te komen. Of klap je dakje open. Kan, <laughs> ik kan ook. <laughs> Moet je dat wel hebben. <laughs> ja, ik zou hem nog een keer willen hoor, maar het lijkt me heerlijk. Met mijn haren in de wind. Hè? Zo, hè? In de file, met nou, je haren in de wind. Precies. Nou, het is maar goed dat ik eh, weinig kijkers heb vandaag, want eh, dan kunnen ze zien hoeveel haar ik heb. Ja, nou, het is wel te zien. Eh, als jullie willen weten hoe wij eruit zien... wij nou. zijn eh, met een foto te zien op eh, onze website jazzzandvoort.nl. En dan is Jazz Zandvoort geschreven met drie zetten achter elkaar. Precies. Dus ehm, ja, en wat ik ook nog even wil vermelden... dat er heel veel te doen is de komende tijd... Ik had al genoemd in het eerste uur de Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. Op het circuit, hè, vandaag. Dat is heel erg leuk. Ik zag onderweg al heel veel alfatjes uh, eh, voorbij komen. Het blijft een mooi merk. Ja, ja. Het is, eh, qua roest en betrouwbaarheid eh, hebben we even ja, is dat even een ander verhaal. Maar goed, dat is mijn ervaring. Maar ondertussen voor de echte sleutelaars, die zullen dat tegenspreken. Maar goed. Ehm, we hebben Zandvoort Alive eh, vanmiddag. Hè? Dus eh, met een Mogito ah, ah. mojito in je linkerhand. Marco, en, de vuist, eh, de rechtervuist. zo is dat. En nou ja, volgende week, 30 augustus, is uh, tentoonstelling Historic Grand Prix. Nou, dat is vrijdags dan, in het, ja. Eh, in het Zandvoorts Museum. Ja, het Zandvoort Museum. Dus, is volgende eh, week ook niet de Historic Grand Prix? Jazeker. Weet je wat altijd het leuke is van de Historic Grand Prix? Ik hoop dat ze dat dit jaar ook weer gaan doen. Dat nou. op zaterdagavond dan al die auto's eh, door het centrum rijden. Ja, dat is leuk. En als het dan goed weer is, want wordt na woensdag wordt weer iets minder, begrijp ik. Ook, oh, oh, nou, laten we eens maar even concentreren op het mooie weer van dit weekend. Dan. Ja, precies. Want 30 augustus is namelijk ook de live jam sessions, het Far Out... Oh. Dus eh, met de Franklin Brown en band. Dus eh, nou, het klinkt allemaal heel lekker. Een beetje soul-achtig. Okay. Het is eh, niet zo jazzy, maar wel soul. Ook leuk. Ja. Dus nee, wat dat betreft. En de 31 augustus, als we nou toch even bezig zijn... is de ADAC Noordzee Cup. Dus met de MSC Langeveld en een pakket van boeiende Duitse raceklassen. Dus, eh, maar dat zegt jou wel meer dan mij, denk ik, eh, Marco. Ja, dus, ja inderdaad. Het zijn wel hele dikke auto's. Zijn. Dat is wel leuk om te kijken. Er komt normaal gesproken niet zo heel erg veel publiek. Maar het is zeker de moeite waard om daar ook even een kijkje te nemen. En als je daar niet van houdt, dan kun je ook nog eh, naar het Raadhuisplein. Op de, daar komt uh, de Zandvoortse Yves Berendsen. Die nou. nodigt namelijk uit. Is dat ook jazz? Uh, nee. <laughs> Nee. <laughs> <laughs> Nee, met Lange Frans, Quincy, Thomas Bergen, Danny Froger. Is het dit weekend of volgend weekend? 31 eh, augustus. Ah, volgend weekend. Ja, om 8 uur op het... Uh, op het, Raadhuisplein. Oh, leuk. Dus, eh, leuk. Dat is wel gezellig. Dat is ook altijd wat te doen in Zandvoort. Altijd wat te doen, dus ja. Maar zullen we nu voor de mensen die toch in de file staan en naar ons luisteren... om ze al een beetje in de sfeer van het strand en het vrolijkheid te brengen... Zuid-Amerika, Marco. Ja, je haalt me de woorden uit de mond. Start jij hem in? Ik start hem in. Hier komt hij. Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol de campo, un nudo de madera. amiga Candela, Matita Pereira es flauta de caña, alude en caída, un misterio profundo es un quiera y no quiera, es un viento soplando el fin de la ladera, es la viga, es el vano, fiesta de cumeira, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo es el fin de la espera, es pie, es suelo, carretera, marina pajarito en la mano, pie de tirachinas. Es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente y un poquito de pan. Es el fondo de pozo, el final del camino y en el rostro la sombra de la soledad. es clavo, es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando, es la leña, es el día, es el punto final, la botella vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso, es puente, es un rincón en el campo a la luz de la mañana. Son las aguas de marzo cerrando el verano. Promesa de vida de tu corazón. Palo, piedra, camino. Oh, oh, oh. Perdido, paso, fuente, rana Es un bello horizonte, una fiebre temprana. Son las aguas de marzo cerrando el verano. sale bien. penalties for stealing from the limited supply of what gives meaning to the up and down and to and fro of living. When the living is almost as hard as dying till everyone can see the bow and break the claim the dust will stake on every man will soon tip the scales into the angry chant all a jang all eagle. And the banana says where every man must live as loose and victim. So injustice, you'll be damned. For we must sing the chant all the gang. I can use. Big Band Jazz Mexico is in Mexico in 1999 opgericht. Jij zult het niet geloven. Om de jazzmuziek in Mexico te promoten. Maar waarom zou je dat überhaupt willen, vraag ik mij af. Volgens mij hebben ze daar al hele leuke muziek. Ja. Eh, ja, nou, het, het groot voordeel ervan is wel dat de onwijs leuke muziek... dus ook met een beetje Zuid-Amerikaanse klanken... toch in de jazz dan doordringen. En dan dat we zulke mooie platen als nu, eh, nu krijgen. hey, Erik, je had nog wat te vertellen over Hillegom, als ik me niet vergis. Ja, want er is vanmiddag weer een heel mooi zondagmiddag jazzconcert... in Villa Flora Jazz in Hillegom. De entree is gratis en het is live muziek vanaf 2 uur vanmiddag tot 5 uur. Oké, En vanmiddag is zanger Paul Herberder. En Paul Herber die... Ehm, was eerder te beluisteren, Marco, in de kerstspecial van Jazzy Sunday Afternoon in december 2018. Oké. Ja, en dat viel toen heel goed in de smaak. En waar was dat toen? Staat dat ook bij? Of, eh? Eh, nee. Oh. <laughs> Bedankt. <laughs> sorry, sorry. Nee, ik wil nog wel iets vertellen over, eh, over Paul, Paul Herber. Ehm, hij staat bekend om zijn brede scala aan muziekstijlen. Ja? En door zijn optredens met eh, orkestbandbegeleiding. Dus met, eh, met big bands. En zijn zingen combineert Paul met een eh, soepele presentatie... waarmee je op geanimeerde wijze zijn publiek weet aan te spreken. Dus... Nou, nog een reden te meer om erheen te gaan. En het is gratis. Sowieso, nog een reden. Nou, ehm, had jij verder nog wat leuks te vertellen, Marco? Overigens, fijn dat je luistert, want... Ja, het is toch zondagochtend. Het is lekker weer. En, eh, ik denk dat de meeste mensen wel buiten zitten. Ik hoop dat ze hun radio mee naar buiten hebben genomen dan. Ook, en de, eh, de, de vers gepeste en de eh, vers gebakken croissantjes zullen intussen wel op zijn om half twaalf. Dat denk ik ook, ja. Dus zullen we onze vriend van de show maar even weer... ja, die blijft terugkomen. Dat komt vooral omdat... Uh, omdat jij hem zo leuk vindt. nou, ik wou bijna zeggen eerlijk en ik het zo leuk vinden. Maar inderdaad, omdat ik hem... nee, ik vind hem ook leuk. Hij is... nou, het is een Nederlandse jonge jongen en eh, hij, is toch wel baanbrekend werk voor het jazz. Ehm, onze vriend van de show is Dennis van Aarsen. De winnaar van The Voice van vorig jaar. Ja. En eh, we laten nu een, een eh, het nummer horen waarmee hij gewonnen heeft. Dat is Modern World. Het origineel wij houden nogal een beetje van, van muziek die ook uit een andere genre komt. Dit origineel is van Anouk, dus een rocknummer. Maar helemaal in een big band jasje gestoken. We hebben hem al vaker laten horen, maar hier komt hij dan nog een keer. get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. to all oh, boys and girls. color green. I say to what I've seen. And this modern world. You tell her that she's beautiful. And put her on a pedestal. As you Google triple X. Imagination kicks in about sex, boys. With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. These days adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head Hail, hail, modern world. I say hail to all your boys and girls. Hail, hail, the color green. I say hail to what I've seen. And hail this modern world. Nou, dat was de vriend van onze show, Dennis van Aarsen. Misschien zouden we hem een keer moeten bellen om hem ook te vertellen dat hij de vriend van de show is. Ja, want uh, eh, eh, goede opmerking van Sandra net. Ja. Weet hij wel dat hij vriend van de show is? Nou, ik heb het hem niet verteld. Ik ook niet. <laughs> Zou hij luisteren? <laughs> Ja, ik hoop <laughs> nou, eh, Dennis van Aassen, puur Nederlands. We blijven... Eh, we geloven in je. We geloven in je. <laughs> we zullen je blijven draaien. Maar, eh, het zou leuk zijn. Ja, maar puur <laughs> Nederlands bedoelde ik eigenlijk mee te zeggen... dat we nu even in het Nederlandse genre blijven. Waar We natuurlijk net heel erg in het Zuid-Amerikaanse en in het Mexico bezig. Maar we vergeten onze roots niet, Marco. Daarom, we moeten ook, Nederlands heeft ook vreselijk mooie jazzmuziek gemaakt. Het is wel een heel ander tempo, een heel ander genre dan dat we net hebben gedaan. Maar dat is natuurlijk ook het mooie van het van de jazzmuziek... dat er zoveel verschillende stijlen zijn. En wij houden ons natuurlijk ook wel eh, eigenlijk voornamelijk bezig met de easy listening... omdat dat, ja, je probeert toch een eh, muziekprogramma te maken voor een breed publiek. En hoe lekker is het als je naar de EK zandsculpturen kijkt... en lekker deze muziek op de achtergrond hebt, Marco? En hoe lekker gewoon, is dat? En dan gewoon denkt van, ik wil gewoon zijn wie ik ben. Ja. Dus Just The Way You Are van uh, Louis van Dijk. Way You Are. Mooi nummer. Um, Prachtig. Ja. En ja, ik wil toch ook eh, nog even in het Nederlands blijven. En een beetje uit diezelfde periode. Ook met wie... Ehm, eh, Pim Jacobs. Hè? Marco, zit toch ook in. Eh, ja, die hebben Louis van Dijk en Pim Jacobs hebben toch ook van die shows gehad van de geleugelde... nee, hoe heette dat nou? Gevleugelde vrienden? Ja, dat bedoel ik, ja. maar het was trio. Wie was er dan nog die... nee, nee, het trio Pim Jacobs uh, daar doet Louis van Dijk niet aan mee. En Louis van Dijk had samen met Pim Jacobs een televisieshow De Gevleugelde Vrienden. Kijk, dat bedoel ik. Nou, dus en, en, de vrouw van Pim Jacobs was eh, bekende zangeres Rita Reis. Die kunnen we een andere keer ook wel een keer gaan spelen. Over de Rainbow, toch? Is Over de Rainbow, eh, bijvoorbeeld. Ja, ja heel mooi nummer. Ja. ja. maar we gaan nu verder met trio Pim Jacobs. Blijven in het Nederlands met I've Got the World on a String. daar zijn we weer. Ehm, ik wil jullie even melden dat er nog steeds file is. Van Haarlem naar Zandvoort. Van Haarlem Centrum om precies te zijn naar Bloemendaal. Moet je rekening houden met 23 minuten extra reistijd. Zo. Met uh, eh, 2 kilometer file. En tussen Heemstede en Zandvoort moet je rekening houden met 13 minuten extra reistijd. 3 kilometer file. Dus eh, aansluiten zou ik zeggen. En eh, vergeet ook niet een parkeerkaartje te kopen. Want ze letten heel goed op hier in Zandvoort. Nou, daar zullen ze vandaag wat doen met die drukte. Daar ben ik ook bang voor. Dus eh, betaal alsjeblieft, want anders dan... Eh, dit zijn dure boetes. Nou, ja. gelukkig werkt de airco goed hier in de studio. Want als ik zo naar buiten kijk, staat het zonnetje lekker op de ramen te branden. Maar het is hier nog eh, het is hier goed aangenaam. Het <laughs> is altijd leuk even om even Marco te zien nadenken van wat moeten we nu gaan zeggen. Ja, ik ben er ook een beetje doorheen. <laughs> Nou, ik kan in ieder geval wel zeggen dat eh, het is al bijna kwart voor twaalf. We hebben nog ja, een kwartiertje. En dan gaat, uh, dan gaat de radioshow weer verder, maar niet met jazz. Dus we gaan nog even van deze korte tijd gebruik maken om toch een beetje jazz te spelen. Maar aangezien het zo'n mooie dag is, eh, laten we het ook niet te moeilijk maken. We zullen we deze aan Edwin opdragen? Aan Edwin? Oh, aan welke Edwin? Onze Edwin. Onze Edwin. Ja. Dat is ook een soort vriend van de show. Ook een vriend van de show. Ja, ja want hij luistert. Nou, ik vind het ook wel Quando Quando van uh, Michael Bublé. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me for me. show you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know? mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. thought of you makes me stop just before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Frank Sinatra met ja. Eh, Katje Under My Skin. Nou, we zijn al bijna weer eh, aangekomen aan het einde van onze show. Het is al 11 uur 53, dus we hebben niet zo heel erg veel ruimte meer voor een eh, paar nummertjes. Maar ik zou eigenlijk willen voorstellen toch weer even naar het Nederlandse genre te gaan. Toch weer? toch weer ja, terug. Prima, prima. Hey, wanneer zijn we er trouwens weer, Marco? Eh, ja, dat is een goeie. <laughs> dat is in ieder geval niet meer deze maand. Dat, is, eh, dat is in september. 21 september dacht ik zijn we er weer. Ja, of 22. Het hangt er een beetje ja. vanaf wanneer de zondag is. Maar in ieder geval in het weekend van 21 of 22 september zijn, wij er weer. En volgende week zit onze collega... Auko. Auko, ja. Ja, dus eh, ook zeker luisteren. Een van de oud-gediendes van jazz ja. FM of Echte jazz. kenner, jazzkenner ook hoor. Heel goed. Heel ja, goed. Ja. ja, absoluut. Dus eh, vooral luisteren. Ehm, ja, helaas, de eh, ochtend zit er alweer op. We gaan eh, toe naar de klok van 12 uur. En we hebben nog Nederlandstalig, zei jij Marco? Nou, het is niet Nederlandstalig. Het is, nee, van, sorry. het is van Nederlandse bodem. Nederlandse bodem. We hebben nu een nummer klaarstaan van Atsilia Rombly... wat ik zo'n vreselijk moeilijke naam vind om uit te spreken. En daarna sluiten we af en eh, met een nummer van Jules Deelder. En Jules, Deelder, ja. Ja, Jules Deelder. Onze nachtburgemeester. <laughs> ja, van de nacht, van de dag vergaat. En zijn mooie teksten altijd. Jules Deelder, een typisch Rotterdamse jazzman. Dus ik zou zeggen, eh, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie de volgende keer er ook weer bij zijn. Ik ook. Hartelijk bedankt. En, eh, we gaan ook onze vriend van de show misschien informeren... dat hij ook de vriend van de show is. Ja, en dat hij een keertje langs mag komen. Nou, misschien lukt het. Nou, dan gaan we gaan ons best doen. Dat is ook een Nederlander. Maar we gaan nu verder met Asilia Romoli. Met een heel, ja, geniet lekker. En geniet ook van deze prachtige zondag natuurlijk. En van elkaar. En van elkaar, sowieso. Asilia Romoli met The Way You Make Me Feel. En daar aansluitend Jules Deelder met Do The Boogaloo. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. Way you're making me feel. You really turn me.